Minister Ballin wil op die manier slachtoffers stimuleren vaker aangifte te doen van agressie en geweld. Er bestaan nu ook al beperkte mogelijkheden voor anonieme aangifte, maar dan gaat het vooral om de georganiseerde misdaad. De tilster uit Zomeren moet twee boetes betalen van in totaal 283.000 euro. Volgens de Raad van State werkt op haar bedrijf in Noord-Brabant veel Polen zonder werkvergunning. De vrouw probeerde onder de hoge boetes uit te komen door te zeggen dat haar bedrijf in grote financiële problemen zou komen. Volgens de Raad van State kon ze dat op geen enkele manier aantonen. Op steeds meer plaatsen worden treinen niet meer schoongemaakt. Maandag begonnen schoonmakers in het zuiden van het land te staken. En volgens de vakbonden wordt de staking vandaag landelijk. De bonden eisen meer loon, betere reiskostenvergoeding en meer scholing. ook vinden de schoonmakers de werkdruk te hoog. Een Britse speurhond krijgt een militaire onderscheiding voor zijn werk in Afghanistan. De zwarte labrador, 9 jaar oud, wordt geëerd met de Dickin Medal. Een eh, Britse onderscheiding is dat voor dieren in het leger. De hond heeft in Afghanistan twee bommen ontdekt en daarmee heeft hij het leven gered van vele militairen. De Labrador is nu met pensioen en woont bij de sergeant die in het leger al vijf jaar lang zijn baasje was. Het is de 63 e keer dat de medal wordt uitgereikt. Na de Tweede Wereldoorlog kregen 32 postduiven de onderscheiding. Verder zijn in de loop der jaren 26 honden, drie paarden en een kat geëerd. Het weer, het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Later vanmiddag gaat het vanuit het zuiden weer regenen. Het wordt 6 tot 10 graden.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 Can I leave with yeah, you? Lay I don't know what I'm sure thinking about. good to me. With you. Sing it one more God. time. It feels like something's heating up. Can I leave with you? Lay I don't know what I'm thinking about.